Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De medische staf van het failliete ziekenhuis in Amsterdam... oordeelt positief over de overnameplannen van het Cardiologiecentrum Nederland. De curator had de staf gevraagd ernaar te kijken. In de plannen van het Cardiologiecentrum wordt Slotervaart een afgeslankt ziekenhuis... zonder spoedeisende hulp en intensive care. De komende dagen worden de plannen verder uitgewerkt... en moet duidelijk worden of er inderdaad een doorstart komt. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid. Dat is volgens hen te zeer gericht op de belangen van werkgevers en te weinig op die van werknemers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden CNV en FNV. Mensen hadden vlaggen, borden en spandoeken bij zich. Het Rode Kruis geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de Dam tot Damloop in 2016 in Amsterdam. Een deelnemster raakte onwel en werd door medewerkers van het Rode Kruis verkeerd behandeld. De vrouw van 25 overleed vier dagen later aan een oververhittingsberoerte. Het Rode Kruis heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Burgemeester Raggi van Rome is vrijgesproken van het afleggen van een valse verklaring. Ze zou hebben gelogen over haar rol bij de benoeming van het directeur toerisme van Rome. Die post ging naar een broer van een bekende van Raggi. Als Raji was veroordeeld, dan had ze moeten opstappen als burgemeester. Dat is namelijk een van de richtlijnen van haar Vijfsterrenbeweging... die fel anti-corruptie is. Er komt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden. En voor zogeheten hoogrisicohonden gaat een fokverbod gelden. Met deze maatregelen wil minister Schouten van Landbouw bijtincidenten zoveel mogelijk voorkomen. Voor het einde van het jaar komt er een lijst van honden die een potentieel risico vormen. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui en het koelt af naar een graad of 9.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 Dat ze zouden denken dat ze alles konden. Dat ze ook een hemel hadden uitgevonden de kerk voor de parkeerplaats moest gaan dijken. Het geluk alleen bestemd was voor de rijken. Ik geloof dat God het dan wel verder weet. En de mensen hier beneden ook vergeet. Ik geloof dat dan de dag nog eens zal komen. Dat er geen bladeren meer groeien aan de bomen dat de zon voor ons niet meer zal willen schijnen. En de bloemen in het veld weer zullen kwijnen. Dat de aarde dor wordt zonder gras of koren. Er geen kind nog in de toekomst wordt geboren. Ik geloof dat God de Vader van ons houdt. Maar dat wij hier moeten voor ons eigen fout. Ik geloof dat we nog tijdig kunnen keren. Als we van de fouten maar eens wilden leren. Ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is. En dat God nu aan het eind van zijn geduld is. Ik geloof dat klank aan zwarte hand moet geven. En dat oost en west in vriendschap moeten leven. Stop de oorlogen en jacht naar steeds did I op 106.9 FM. ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. Honderd kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk, is het verlangen haast te groot. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere misschien, maar blijven we maar slapen. Wij rennen om als het ten haast. Maar zonder zijn van val, want wij zijn laatst verlaten. wij hebben het maar uit het gaat je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door. blijven staan. Op zijn, op zijn, op zijn, dan blijven wat wat spaans. Wij hebben ongelofelijke haast. Want zij op zij, op zijn, want wij zijn haast en later. Wij hebben maar een paar minuten tijd. zij of zij, Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Want zij, op zij, of zij. Want wij zijn afgelaterd. We hebben maar een paar minuutjes tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het voetbal en de lotto praten. Nog een dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We rennen, springen, vliegen, op zalen, opzij, staan en weer opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, blijven opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, maak pas, maak opzij, maak pas. wij hebben zij, op Opzij, opzij, opzij, want wij zijn opzij, opzij, wij hebben maar een paar minuten tijd vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien.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 Ik was nog helemaal bezig met al, het, al het nieuws uitpluizen en klaarzetten voor jullie. Verdorie man. Nou, gaan we eens even kijken. hey, dan, nou, dan gaan we er gewoon wat eerder in. Maar dan gaan we het even op een andere manier doen. Um, we gaan eh, dan eh, de, de oude lijsten maar eens even bijpakken van eh, de, Euro Breakdown. Of we beginnen nu gewoon al. Zullen we dat doen? Zullen we dat nu gewoon doen? Weet je wat? Ik zeg, dat gaan we gewoon doen. En dan gaan we dat doen. Met de Imagine Dragons Natural. Jongens, we zijn iets eerder begonnen met de Euro Breakdown. Vijf over half, Bob non-stop knalt eruit. maar maakt niet uit. We passen ons aan. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, Facing a, a bit of the truth, the truth. gewend zijn. We zijn uh, wat eerder begonnen. De Euro Breakdown vanaf half 7 tot 9 kan ook een keer. I'm in London, got my beef from London. I style, no stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle, no stylish, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears. popping out the jet. Leers. Fat bitches getting wet. Here. Yes. Don't call me till the checks clear. Fuck they ain't talking about. Fast talk, running laps. Now I'm not playing it. Shit. Fresh vanilla sipping on, lid just picking up. Hong Kong, Morocco, I'm here. No stylish, and I ain't playing with these bitches. They childish, yeah. Look around, they quiet. She said, I ain't got no heart, bitch. Find it. I style, no stylish. No Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, high. Lifestyle, no stylish. Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you. huh? Diamonds on my neck, frozen tears. Hopping out the jet, leers. Bad bitches getting wet here. Don't call me till the checks clear. I got the game in a squeeze. Who disagree? I wanna see one of y'all run up a beat. Yeah, two open seats, we flying in seven and pat for the beach. Yeah, keeping it G. I told her don't win no 350s round me. I style, no stylish. No Chanel, Nike track, doing roll with some waps, and that's capo in the back, and that's woe in the back. Don't need Gucci on my back, TB Gucci got my back. Don't know where y'all niggas at. I been here, I been back, in the lala, word of Zach. I need action, that's a fact. I style. No stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, Lifestyle, no stylish, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears. Hopping out the jet, leers. Bad bitches getting wet here. Yeah, don't call me till the checks clear. I style, no stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle, no stylish, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? No style. jongens. Ja, och, ja, zo begin je gewoon een keertje. Gewoon even een half uur eerder. Eh, als het eh, <laughs> even mee zit. Patrick die kwam hier net binnenlopen. Die had ik net eh, snel geappt. En gezegd voor joh, luister, de Bob non-stop heeft, heeft griep volgens mij. Want hij doet het niet. En Patrick, <laughs> die is bezig met inpluggen. Lukt het allemaal niet, jongen? nee. <laughs> Nee, het lukt allemaal niet. rustig aan, rustig aan. Adem in, adem uit. Bij de Euro Breakdowns hebben we op alles voorbereid. Ook op dit soort dingen. Dus ja, nee, we zijn eh, wat, wat eerder begonnen. We gaan intussen blijven gewoon lekker de platen gewoon draaien van, van de Europese bodem. Dus... Eh, Patrick, fijn dat jij er ook weer bent. Ja, ja, ja. mijn koptelefoon deed even niet. Dus. Je koptelefoon deed even niet? Nee, dus, eh, maar nu wel. Dus, het gaat allemaal goed komen. Hartstikke lekker. Ja, toch? Zullen wij alvast een weekendbespreking doen? Hoe jouw weekend eigenlijk tot nu toe is? Hoe, nou, oké, dat kan. Ik heb vandaag zelfs nog gewerkt. Hm. Ja, van 7 uur tot uur of drie. Ik moest oh. een bordes slopen en een Mhm. En Een nieuw bordes moest ik weer eh, aanbrengen. Oh, oké. Dus eh, ja, het was weer een druk dagje vandaag. Ah, oké. En ik hoorde het gisteren. Dus ik was eh, super voorbereid, maar niet juist. Ah. ja. <laughs> Ze zeggen, vraag, vraag Patrick maar, die zegt toch altijd wel ja. En dat is ook wel zo. Mhm. Ik hoor bij jouw microfoon hoor ik wat, hoor ik een piepje. Piepje. Hoor je dat? Ja. Draai je microfoon eens een klein stukje. Uh, praat dan eens. Ja, ja. Ik hoor nu niks. Oké. Blijf doorpraten. Oké. Okay. Niks, doen, niks anders doen. Oké, oké. Okay. Dat is mooi. Oké. ik hoor hem nu toch weer terugkomen. Oh. Dus we moeten zo eens even gaan kijken waar dat precies aan ligt. Maar dat gaan we allemaal zo herstellen. Eh, en dan pak je microfoon 3 er even bij. Dat kan ook nog altijd. Hè? Flexibel, flexibel. Oké, schuiven we een microfoon 3 over. Zo zijn wij hier. We passen ons gewoon aan. Beter, uh, Mike? Ja, beter hè? Wel hè? ja. ja. ja. ja. Ah, lekker. Hartstikke goed. Nou, en Quinten die, eh, die, komt natuurlijk ook straks. Die zal straks wel denken als hij, eh, als hij binnenkomt. zijn ze nou zonder mij begonnen? Ja, Quinten, het spijt me. Uh, <laughs> ja, Bob non stopt heeft volgens mij griep. Dus ik hoop dat we dat, dat probleem straks even verholpen hebben. Want we hebben natuurlijk straks ook nog Mario, uh, in ieder geval achter ons, Radio Mario's antwoord met de Nightwalk hebben we achter ons aankomen. Dus zodoende. Dus. Dus dat, ja. Hartstikke goed. Lekker eigenlijk hoor, om iets eerder te beginnen. Ja, op zich wel, maar dat zeg ik, weet je, tijdstip eer wat eerder beginnen, hè. hè past ook wel goed. Vind ik heerlijk. Dat vind ik ook leuk. Dus, ja. Eh, dat zeker, dat zeker. hey, jongens, eh, wat ik zeg, we zijn nu gewoon eigenlijk officieel met de lijst begonnen. Dus ehm, waar deze eh, nummers staan, eh, dat hoor je natuurlijk straks in het eerste uur. Eigenlijk het eerste uur om half acht ga je dus horen waar de eerste platen hebben gestaan... die we nu in de, afgelopen half uur hebben gedraaid. Ehm, ik heb onder andere alvast om even de sneak preview te geven... heb ik wat, wat nieuws voor jullie al erbij gepakt. Ehm, er is een, een schietpartij geweest op de set van Kanye West. Dat kan ik heel erg waarderen. Ik ben heel erg blij dat er nog meer mensen zijn die net zo'n hekel hebben aan hem, aan hem, aan hem als ik. Eh, de Spice Girls hebben extra tournees opgezet. Eh, daarbij is er dus ook nog eh, een nieuwtje voor, over Mental Trio. Want die hebben een extra, en Charlie Lonois, die hebben een extra jubileum te vieren. Dus daar gaan we zo nog even op, op terugkomen. En natuurlijk hebben we onder andere natuurlijk om half acht... dan gaan we beginnen natuurlijk met het doornemen van de lijst. Dan gaan we kijken wie waar is gebleven. Want ik kan je wel vertellen, de lijst is enigszins veranderd. Het is niet meer zo hablo español. Althans, dat denk ik dan. Maar eh, dat, dat gaan jullie allemaal zo horen. Half acht gaan we dat doornemen. Om zeven uur gaan we natuurlijk van start. Hopen dat Quinten er ook bij is. En eh, dan gaan we eigenlijk uh, even, verder. Patrick? Ja. Lekker hè? Ja, Lekker, hè? heerlijk. Ik heb Quinten geappt en die komt er meteen aan. Het is gewoon dus, hetzelfde als gewoon vroeg je bed uitgaan. Het is gewoon echt een perfect effect. Ja, ja, ja. ja. Nou, nou kunnen we nog even wat meer praten natuurlijk. Want normaal gesproken hebben we daar helemaal geen tijd voor. Nee, we moeten alleen maar plaatjes draaien. Een strak getuimde programma van ons. Ja, echt. Super voorbereid elke keer weer. <laughs> hey, Frank Dane, zo kan het ook. Jongens, we gaan eh, verder. We gaan eh, verder met een plaat eh, die is afkomstig van de film Venom. En het gelijknummige namer, gelijknamige nummer Venom. Eminem heeft dit nummer gemaakt en geschreven voor de film. En uh, ja, we komen straks op jullie terug. Quinten komt er ook al aan, dus uh, we gaan gewoon even wat eerder beginnen. Gewoon puur omdat het kan. De Euro Breakdown, die Extended Edition. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, It tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, oh, cause it lasts on. Knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been. Head is spinning. This medicine screaming. Lick, lick, lick, let us in. It lick, lick like a salad bowl. Edgar Allan Poe. Bedridden. Should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol. Gelatin. Sneak my skeletons melting. Wicked, I get all high. When I fit manure, hell, I'm in Kahlua. Screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Madwin went from Hellman's and being rail thin, flailfish. Scribbles, jam, rap, Olympics, 97, freak Nick. How can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got a stamp like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit them with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline in them, not knowing when I'm ever gonna slow up in them. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the venom. I got that adrenaline in them, not knowing when I'm ever gonna slow up in them ready to stand any momentum. Thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them. When they get beat with the I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It, it's evident I'm not done. Vic is the thoughts spun like a web and you're discarding them. Held against your will like a hubcap or a mud beat strangler attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track like what's her name's at the wheel. Then a cup Patrick through the car in the reverse at the Indian nut crash in India. The back of the just mangled steel. My Mustang and the Jeep Wrangler grill with the front smashed, much as my rear fender assassin. not when i never gonna slow up in them. Ready to snap any momentum, time to go get them. They ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. I said knock knock, let the devil in, alien, it did Elliot, phone home, ain't no telling when this chokehold on this game will end, I'm loco, became a symbiote, so my fangs are in your throat, ho, you're snake bitten with mine. With the ball point pin Gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tie, top of uggerot, tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young jock, cause the doc put me on like rock, why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it. Chased it with stray liquor, then bathed in it. Then drank till I faint and awake with a headache. And I take anything in rectangular shape. Then I wait to face the demons I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch onto you like a, parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too, cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the supervillain, dad and losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that adrenaline in em, not knowing when I'm ever gonna slow up ready to snap any momentum. It's time to go get them. They ain't gonna know what hit them. When they get beat with the I got that adrenaline. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara, ahora está en yo no lo sé, sé. Pero parece que ella se quiere vengar de él, él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila. Ay, hace rato no la ven, pero él salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. solita. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Ay, ay, ay. Yo tengo lo que el novio no tenía. Tan solo en dos minutos se me monta encima mía. Que la agarre y que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Se pegó, se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio, te termina, te yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, te termina, guaro con Hace rato no la ven salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Yo tengo lo que el no tenía. Con su voz asesina me dice ya trabamos que mi casa está vacía. Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina tu novio, si tu novio te, termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, tu novio te termina, mezcla de guaro con tequila. Oh. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Ja. dan nog je Terwijl Quinten eh, onderweg is eh, naar eh, de studio... draaien wij natuurlijk al wat eerder dan verwacht. Dus ja, het is, we zijn, ja, voor de mensen die het, die het hebben gemist... en die nu eigenlijk altijd pas inschakelen voor de Euro we zijn wat eerder begonnen, iets over half zeven. Want uh, Bob Monstop die had last van zijn keel. Dus ja, dus, ja wie zijn wij dan om dan te zeggen... Hè, we gaan er niet eerder mee beginnen. Dus dat hebben we zeker gedaan. Nou, stilte is ook niks. Dus uh, eh, gewoon rammen met die platen. Zeker, zeker niet. Hey, eh, de plaat eh, die je dus net voorbij hoorde komen is Ja No Tiena Novio. Daarvoor had je Venom van de gelijknamige film Venom door Eminem. En helemaal aan het begin hadden we natuurlijk de hadden we Natural van die Imagine Dragons. Is eigenlijk altijd wel een lekker nummer om die uur mee te openen. Maar ik denk, joh, hè, dan springen we er nu gewoon alvast even in met een goede plaat. Ja. Helemaal goed. Dat is echt geen probleem. Goede improvisatie weer, jongen. Ja, zeker, zeker, joh. Dat, zo zijn wij hier bij de radio. Dat kunnen wij wel gewoon. Dat, eh, daar hoeven we ons echt niet druk om te maken. Ehm, ik heb in principe een eh, nieuw nummer in de lijst staan. Daar wil ik eigenlijk pas in het eerste uur mee gaan beginnen. maar we kunnen hem ook nu straks al gewoon draaien. Het is eh, vrij, hè? Ja, we, zijn nu vrij. We, hebben dus die vrijheid hebben dus- we gewoon. Dus waarom zullen we het niet doen? Ja, Aan de andere kant moeten we niet wachten dat uh, Quinten er is. Ja, nou ja, dat, dat, dat ook wel, dat ook wel. Of denk van, nou laat ik Quinten maar. Nou, laat die Quinten maar, laat die Quinten Weet je, draai die plaat, lekker man. Ja, we gaan die platen eh, gaan we zeker draaien. Ehm, plaat waar we het eigenlijk in, dus in kwestie over hebben... dat is eh, eh, Sweet But Psycho. En die is van Eva Max. Dus een eh, plaat die ik eh, zelf nog niet eh, eerder heb gehoord, vandaag heb toegevoegd aan de lijst. Dus ik moet zeggen, ik ben godsgans benieuwd wat dit precies gaat betekenen. we komen straks weer terug om eigenlijk het eerste half uur dus af te sluiten. En dan gaan we straks natuurlijk eh, eh, rond de klok van 7 uur eh, gaan we natuurlijk uh, van start. In ieder geval gaan we eigenlijk verder waar we vanaf half 7 gebleven zijn. Dus ja, nogmaals even samenvattend. Wat gaan we straks natuurlijk doen in de rest van de Euro Breakdown? We hebben onder andere nieuws. Kanye West is beschoten. De Spice Girls hebben extra tournees opgezet. er is een extra jubileum dat gevierd gaat worden. En ja, voor de Spice Girls reunie heb ik toch wel slecht nieuws betreffende Victoria Beckham. Maar dat gaan jullie straks allemaal horen uh, in The Euro Breakdown. We komen straks nog even bij jullie terug om eh, af te sluiten. Maar eerst natuurlijk uh, de nieuwe plaat van Ava, Eva Max. En dan Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. And night she's screaming, I'm on my my mind. Oh, she's hot but psycho. So left but she's right though. and night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse. your shirt. but a little bit psycho hoorde je van eh, Eva Max hoorde je net eh, voorbij komen. Een nieuwe plaat in eh, de Euro Breakdown. straks om half acht hoor je uiteraard welke, welke plaats deze is binnengekomen. Um, Quinten is in de tussentijd ook aangeschoven. Die heeft echt gerend voor zijn leven. Die, heeft, die zit hier met zijn sexy net out of bed look. Of kom je niet net uit bed? Jawel. Wel? Ik hoor alleen... Oh, ja. Lekker bezig, Patrick. Ja, ik kom net mijn nest uit. Oké. Nee. Oh zie er gewoon altijd zo uit. Ja, ik, ik wou net zeggen, wat zie je er wel voor altijd dan? Ik zie er altijd voor altijd op <laughs> dat is, nee, weet ik, weet ik. Daarom, daarom. We zijn er weer. Oh, oh heerlijk hoor. Eigenlijk, dit, dit, is wel even het... Eh, eh, het, eh, het oude duo, hè, weer. Het nou ja, oude, ja, trio, ja. ja, ik weet niet. Uh... <laughs> Je bent bijzaak, joh. Ik ben bijzaak. <laughs> Zo, microfoon 3 doet het ineens niet meer. eens kapot. trio bier is aanwezig. Ja. Ja. Met de Bako trein. Oh. Ja. <laughs> Trouble Trio. Ah, heb je de bako eraan gehad, jongen? Ja. Oh, god. Oh, ah, daar, ga, ja, wil ik straks, Dan wil ik straks na 7 uur wil ik alles over horen. We gaan straks nog het weekend nog even rustig even een keertje bespreken. Oh, dat komt goed. En ik wil natuurlijk ook wel van jullie straks even horen, daar hoef ik nu natuurlijk nog geen, eh, geen direct antwoord op te hebben. Eh, of jullie straks, eh, of jullie morgen natuurlijk ook Sint Maarten gaan lopen. Hè? Wil, ik, wil ik ook oh. straks wel even weten. Ja, want dat is het morgen. Ja, maar natuurlijk ga ik Sint Maarten. Nee, nou oké. Echt waar? Ja, moet toch wat? Oh, je gaat om het hoekje uh, zakjes doorsnijden <laughs> en de snoep afpikken. Nou, zo ben jij wel, hè? Ja, zeker. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh, verschrikkelijk. Jongens, we hebben dus eh, twee hele mooie uren voor de boeg. We hebben al een stukje van de Euro Breakdown, hebben dus nu al gedraaid. Hey, dus maar extra Euro Breakdown mag ook wel een keertje. In plaats van twee uur heb je nu gewoon 2,5 uur. 2,5 uur slapgelul goede muziek. En eh, natuurlijk ook ja, de beste de meest intellectuele mensen hier aan tafel die ik in antwoord kon vinden. <laughs> ja, op dit tijdstip. <laughs> op dit tijdstip, ja, je zegt het goed. Uh, jongens, wij gaan naar het nieuws toe.